7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Presentator Kai van der Ree heeft zijn excuses aangeboden... nadat hij in opspraak is gekomen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Rond 2016 zou hij verschillende minderjarige meisjes... seksueel getinte berichtjes hebben gestuurd. Gisteravond berichtte RTL Boulevard over. Omroep Vara zette van der Ree direct op non-actief. Zijn televisieprogramma Proefgoenijnen en radioprogramma Sky is the Limit op 3FM... zijn per direct stopgezet. Iran stuurt de zwarte dozen van het Oekraïense vliegtuig... dat werd neergehaald door het Iraanse leger naar Kiev. Ook deskundigen uit Frankrijk, Canada en de VS krijgen de gelegenheid om de data te onderzoeken. Bij de crash van tien dagen geleden kwamen alle 176 inzittenden om het leven. Veel passagiers waren Iraans of hadden een dubbele nationaliteit. 57 hadden ook een Canadees paspoort. Het incident leidde tot grote betogingen in Iran... omdat het dagen duurde voor het regime toegaf dat het vliegtuig bij vergissing was neergehaald. De metro in Parijs gaat vanaf maandag weer rijden. Dan is de staking na 46 dagen voorbij. De grootste vakbond bij het metrobedrijf zegt op andere manieren te gaan actie voeren... tegen de pensioenplannen van de regering Macron. Hoe is nog niet duidelijk. Inmiddels rijden ook de meeste treinen weer. De afgelopen weken begon de publieke opinie zich tegen de stakingen te keren. Uit een peiling deze week bleek dat de meeste Fransen nog steeds achter de staker staan... maar dat 57 ook vindt dat de acties nu moeten stoppen. De 15-jarige DJ Pieter Gabriel opent in mei de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Voor de openingsact maakt Pepijn Maat, zoals hij eigenlijk heet, een nieuw nummer. Bij het optreden worden de deelnemers aan het Songfestival geïntroduceerd... terwijl ze de vlag van hun land tonen. Het weer, vanavond buien, maar ook meer opklaringen. Minimumtemperaturen komen uit tot dicht bij nul. Morgen eerst nog een bui, maar smiddags wordt het droog. Zijn er ook zonnige perioden en dan wordt het een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.